De minister verwacht dat studenten tijdens het terugbetalen 18% per maand meer kwijt zijn. Van Engelshoven is dat nodig om het leenstelsel betaalbaar te houden. De LSVB zegt dat studenten nu nog verder in de schulden worden gewerkt. In Panningen in Limburg is vannacht een grote brand uitgebroken op een industrieterrein. De schade is groot. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak slaan. Een deel van het dak van het bedrijfsverzamelgebouw zou zijn ingestort. In het pand zit een metaalsnijderij en een opslag voor auto's. Omdat er veel rook vrijkomt, krijgen buurtbewoners het advies om ramen en deuren te sluiten. De vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen hebben werknemers van zo'n 35 metaalbedrijven in Limburg opgeroepen vandaag te staken voor het nieuwe CAO. Het gaat onder meer om autofabrikant VDL Netcar. FNV Metaal verwacht dat daar zo'n 1000 van de 7000 werknemers het werk neerleggen. Gisteren werd al in Brabant gestaakt en eerder dit jaar waren er ook al stakingen in de metaalsector. Kinderombudsvrouw Kalverboer zegt dat staatssecretaris Harbers... de fundamentele rechten van kinderen schendt... als hij de uitzetting van Lily en Hovik naar Armenië doorzet. Ze zei in het tv-programma Pauw dat het vaststaat... dat de kinderen in Armenië in een tehuis terechtkomen... omdat hun moeder niet voor hen kan zorgen. Ze kunnen in Armenië ook niet naar school omdat ze de taal niet spreken. Lily en Hovik moeten Nederland uiterlijk morgen verlaten. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Peru met 2-1 gewonnen. Memphis Depay scoorde twee keer. Het was de 134ste en laatste interland van Wesley Sneijder. Het weer, eerst wolkenvelden en buien, die trekken naar het oosten.